Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat dat toch. Het duurde te lang, maar we zitten hier alsnog. Ik heb je zo lang niet gezien, hoe is het nou? Jij bent echt niets veranderd, oh het voelt meteen vertrouwd. Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. We hebben gelachen en waren jong gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten, niet was te gek. dan